12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In heel Frankrijk hebben zeker 3,7 miljoen mensen meegedaan... aan manifestaties tegen het geweld en voor de persvrijheid. De Mars van de Republiek in Parijs was de grootste demonstratie ooit in Frankrijk. De manifestatie duurde ook veel langer dan was gepland. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken... is het onmogelijk te zeggen hoeveel mensen er in Parijs op de been waren. Ook in de rest van de wereld zijn solidariteitsmanifestaties met Frankrijk gehouden. Er waren bijeenkomsten in onder meer Sydney, Liverpool, Brussel, Berlijn, Madrid, Athene, Ramallah en Tokio. Kolinda Grabar-Kitarovic is de nieuwe president van Kroatië. De conservatieve christendemocraten versloeg de zittend president Josipovic met een klein verschil. Grabar-Kitarovic wordt het eerste vrouwelijke staatshoofd van Kroatië. Ze was eerder onder meer minister van Europese integratie en van buitenlandse zaken. In het noordoosten van Nigeria hebben twee jonge meisjes een zelfmoordaanslag gepleegd. Ze pliezen zichzelf op op een markt. Er zouden vijf doden zijn gevallen. De meisjes worden geschat op nog geen tien jaar. Gisteren werd ook een zelfmoordaanslag gepleegd door een meisje van ongeveer tien jaar. Media gaan ervan uit dat terreurbeweging Boko Haram achter de aanslagen zit. Het redactiekantoor van de Belgische krant Le Soir, dat vanmiddag werd ontruimd naar een telefonische bommelding, is vrijgegeven. Tegen half negen kon iedereen het gebouw weer in. De beller zou hebben gezegd dat de berichtgeving over de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo extreem rechts in de kaart speelt. Journalist en schrijver Geert Mak krijgt de Gouden Ganzenveer 2015. De jury prijst hem vooral om het boek en de gelijknamige tv-serie In Europa. De prijs wordt in april uitgereikt. Het weer bijna overal droog en tijdelijk minder wind. Vannacht neemt de wind weer toe en wordt het ongeveer 6 graden.